Het heeft veel te lang geduurd, zei hij. Hoe verklaarbaar alle redenen voor de lange duur ook zijn, opgeteld leidt het tot een situatie die het vertrouwen in de politiek niet heeft vergroot. Het akkoord telt 50 pagina's. Wouter Koolmees was de andere informateur. Hij vertelt waar het over gaat. Dan gaat het over de woningmarkt, over het klimaatvraagstuk, over de stikstofproblematiek, over het onderwijs en de nationale en internationale veiligheid. Op onze redactie in Den Haag zijn ze het akkoord snel aan het lezen. Staat bijvoorbeeld in dat het minimumloon een beetje omhoog gaat, zegt collega Jorn Jonker. De coalitie heeft opgeschreven dat ze het minimumloon stapsgewijs met 7,5% willen verhogen. Ehm, of daar de linkse oppositie tevreden mee is, dat is de vraag, want het is nu iets minder dan 10 euro. Er was al uitgelekt dat het leenstelsel verdwijnt en dat er meer geld gaat naar het bouwen van huizen. Het nieuwe kabinet neemt nog geen besluit over het openen van Lelystad Airport. Ander nieuws dan. Boosteren, boosteren, boosteren, dat zei RIV RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens het corona-bijpraatmoment met de Tweede Kamer. Volgens hem is de boosterprik superbelangrijk om de nieuwe Omicron-variant van corona onder controle te krijgen. Die kan volgens het RIVM voor de grootste ziekenhuispiek ooit zorgen. Grindr moet een boete van dik 6 miljoen euro betalen. De dating-app krijgt die boete van de privacy-toezichthouder in Noorwegen. Die vindt dat Grindr niet goed is omgegaan met de privégegevens van gebruikers. En Lewis Hamilton is door de Britse prins Charles geridderd grote concurrent van Max Verstappen krijgt de titel Night Bachelor vanwege zijn prestaties in de Formule 1 en vanwege zijn inzet voor de Black Lives Matter beweging. Het weer. Bewolkt en soms wat motregen. Het wordt een graad of 10. Ook morgen is het op veel plaatsen weer bewolkt. En dan wordt het 9 of 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball, just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date what if spring is late? In winter, it's a marshmallow world. It's a marshmallow day in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. And we wait for it the whole year round. Just you remember that those are marshmallow clouds being friendly. In the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. You must remember that the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes. Whenever it snows, the world is your snowball. Just for a song, get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar day, but if spring is late, in winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world. touch me feeling like this. And ooh, love something I can't resist. Oh, you're gonna make me faint, I like it all. Let's get it on now, let's get it on now, Ooh la, ooh la. When I see you dancing, I'm going to like, ooh, la, ooh la, la, la. You were looking fancy, I'm going to like, ooh, la, ooh la, la, la. You got it going on, you got it going on, oh yeah.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 don't feel the same I will never leave you know that I'm here to stay Even if it feels like, feels like we're drifting kerstdienst. Hoor je op ZFM. ZFM. Het gebeurde op 12 december. We waren aan het rekenen en ik was al klaar.